Mark Visser met het NOS-journaal. België haalt zes kinderen van IS-strijders terug uit Syrië. Vier van hen zijn tieners. En dat is opvallend, omdat de Belgen zeiden alleen kinderen onder de tien op te halen. Eerder werd al bekend dat België met de Koerden een akkoord heeft gesloten over het terughalen van kinderen. In Koerdische kampen in Syrië zitten nu zo'n 60 kinderen van Belgische IS-strijders. En voor hen zijn nog geen plannen gemaakt. Nederland wil geen kinderen uit Syrië ophalen. De twee wezen die deze week terugkwamen noemde minister Blok een uitzondering. Een heel Utrechts gezin is veroordeeld voor de handel in drugs en het witwassen van honderdduizenden euro's. De vader, moeder en vier zoons vormden volgens de rechter een criminele organisatie. Een zoon van 32 kreeg als speel in het netwerk de hoogste straf, vier jaar cel. Via zijn zonnestudio in de Utrechtse wijk Lombok werd geld witgewassen. En met dat geld zijn onder meer huizen in Marokko gekocht. Medewerkers van een logistieke dienstverlener die zaken doet met Schiphol... worden verdacht van drugsmokkel. Maar de heeft 10 mensen aangehouden die bij het bedrijf werken of gewerkt hebben. In januari werd er bij het bedrijf 27 kilo cocaïne gevonden... tussen een partij bloemen. En na onderzoek onderschepte de marechaussee nog eens 160 kilo... op Maastricht-Aken Airport. En ook deze drugs zaten verstopt tussen bloemen. De verdachten zijn tussen de 30 en 40. Ze komen uit Nederland, Polen, Azerbeidzjan en Letland. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. Hij werd in twee sets verslagen door Chileen Christian Garin, de nummer 32 van de wereld. Vorig jaar bleef Haase ook steken in de tweede ronde. Het weer in het oosten vrij zonnig. In het westen meer bewolking en ook kans op een felle bui bij een graad of 19. Morgen eerst grijs en hier en daar wat regen. Later meer zon en 21 tot 25 graden.